Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland denkt erover om chemische wapens te gebruiken. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan over dat soort wapens te beschikken. En dat is volgens Biden juist een teken dat Poetin eraan denkt chemische wapens in te zetten. I guarantee also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past and we should be careful what's about to come. Een voorbeeld van een chemisch wapen is zenuwgas waarbij je ademhalingsspieren verlamd kunnen raken als je het inademt. Bijna alle landen in de wereld, ook Rusland en Oekraïne... hebben afgesproken nooit chemische wapens te gebruiken. Maar Rusland zou ze bij de oorlog in Syrië ook al hebben ingezet. In Nederland zullen de komende tijd nog steeds Oekraïense vluchtelingen aankomen. Door het hele land wordt daarom gezocht naar plekken om mensen op te vangen. Ook bij de Rotterdamse hockeyclub Victoria. In de kleedkamer staan nu stapelbedden voor zo'n 20 Oekraïnse hockeyers. Die zijn gevlucht. De club aarzelde niet toen er om hulp werd gevraagd. Er is geen draaiboek voor, maar wat er wel is, is natuurlijk heel veel goodwill, heel veel motivatie. En eigenlijk alle leden van elke tak van de sportvereniging eh, hebben zich vol ingezet. En dan ja, maken vele handen licht werk. De meiden zijn de beste hockeyspeelsters van Oekraïne en hebben hun ouders, familie en vrienden achtergelaten. Hoe het allemaal verder gaat weten ze nog niet, maar de Rotterdammers hebben met alles rekening gehouden. Eigenlijk zijn we overal op voorbereid. Dus als de eh, hè, als de situatie ervoor is dat de meiden langer gaan blijven, dan kan dat en dan gaan we er gewoon voor zorgen. Er zijn nog geen overlevenden gevonden na de grote vliegtuigramp in China. Gisteren stortte er in de bergen een passagiersvliegtuig neer met 132 mensen aan boord. Het wrak van het toestel heeft de hulpdiensten, hebben de hulpdiensten wel gevonden. De vrees is dat niemand het heeft overleefd. Stop meteen met de verkoop van tabak. Die oproep doen kankerpatiënten, ziekenhuizen en KWF-kankerbestrijding vandaag in het AD. Ze vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten en tankstations nog steeds sigaretten verkopen. Het zouden alleen echte tabakzaken nog moeten doen, vinden ze. Het zou ervoor zorgen dat kinderen minder makkelijk aan sigaretten kunnen komen. Het weer, het kan nu nog een beetje vriezen aan de grond, maar straks is het echt lente. In het zuiden kan het zelfs 20 of 21 graden worden. De rest van het land houdt het op een graad of 18 en de zon schijnt flink.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 Hij denkt dat de Russische beschuldiging een teken is dat Poetin zelf overweegt om chemische en biologische wapens in te zetten. In China zijn nog geen overlevenden gevonden van de vliegramp gisteren, zo melden staatsmedia. Wel is het wrak inmiddels gelokaliseerd. Bergen op Zoom doet aangifte van fraude met volmachtstemmen. Bij twee stemlokalen kwamen vorige week opvallend veel van die volmachten binnen. Roermond deed eerder ook al aangifte van mogelijke fraude. Het weer, vandaag veel zon, op de meeste plaatsen een graad of 18.